Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Dagen is in Egypte het tellen van de stemmen begonnen. Egyptenaren konden kiezen uit 12 presidentskandidaten. De opkomst lag naar schatting rond de 50 Wanneer de uitslag bekend wordt is niet duidelijk. De moslimbroederschap heeft zelf een peiling gedaan. Die zegt dat zijn eigen kandidaat op kop gaat. Als geen enkele kandidaat de absolute meerderheid haalt, komt er een tweede ronde. Aan de westkust van Mexico worden maatregelen genomen om de bevolking te beschermen tegen de orkaan Bad. Die storm komt vandaag vanaf de grote oceaan naar land bij de havenstad Manzanillo. De autoriteiten hebben noodopvang geregeld. Scholen zijn gesloten en bulldozers staan klaar om puin te ruimen. Bart is op dit moment een orkaan van de derde categorie, maar zal waarschijnlijk iets afzwakken. De Amerikaanse Senaat vermindert de hulp aan Pakistan vanwege de straf die een Pakistaanse arts heeft gekregen wegens hoogverraad. De arts moet 33 jaar de cel in omdat hij heeft geprobeerd DNA-materiaal te verzamelen voor de CIA in de zoektocht naar Osama Bin Laden. De Senaat geeft nu 33 miljoen dollar minder aan Pakistan. Een miljoen dollar voor elk jaar dat de arts de gevangenis in moet. Op een VMBO-school in Bergen op Zoom is het eindexamen aardrijkskunde ongeldig verklaard omdat er atlassen op tafel lagen. De leerlingen van scholengemeenschap Roncali wisten dat ze geen atlas mochten gebruiken, maar toen ze binnenkwamen lagen er door een fout van de school toch atlassen klaar. De leerlingen in Bergen op Zoom moeten het examen op 18 juni overdoen. Nederland zit opnieuw niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Johan Franka kreeg in de halve finale te weinig stemmen om door te mogen. Haar nummer You and Me klonk niet altijd zuiver. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland de finale mist. Dan nog het weer. Het wordt weer een zonnige dag, maar iets minder warm dan de afgelopen dagen. Maxima van 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Beverwijk Oost en knooppunt Raasdorp. En op de A20 naar Gouda staat tussen Schiedam en knooppunt Brechtseplein 3 kilometer.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 Het is zondag, het is tijd voor CFM Jazz. Heel hartelijk welkom iedereen in Zandvoort, omgeving en ook alle internetluisteraars en speciaal vandaag een internetluisteraar uit Frankrijk. We gaan het vandaag hebben over het North Jazz Festival. Dat speelt op 6, 7 en 8 juli in Rotterdam. Eh, ter voorbereiding heb ik heel veel muziek uitgezocht. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van David Murray. Eh, David Murray is ehm, een artiest die met heel veel andere artiesten heeft samengespeeld, maar ook heel veel eigen albums heeft gemaakt. En eh, ik kwam een album van hem tegen, Antiquated Love, uit 1995. En daarvan gaan we het eh, titelnummer draaien. degree. A sentimental dodo, so it's bound to be an antiquated love affair. Though I'm quite blessed, I can be charming in my antiquated way. I'd even try to use the language of today. Still, I'm afraid you'd say I'm square. But when I see your face, beauty bright, so sublime, you're another out of time And I'm so far behind A fuddy-duddy with a prehistoric mind But I'm so much in love I hope that you'll be kind And try to see my point of view say your antiquated love loves you to a terrible degree. A sentimental dodo, so it's bound to be an antiquated love affair. Though I'm quite passe, I can be charming in my antiquated way. try to use the language of today Still I'm afraid you say I'm square But when I see your face Beauty bright So sublime You were out of place, out of time. I'm, I'm so far behind. A fuddy-duddy with a prehistoric mind. But I'm so much in love. I hope that you'll be kind and try to see my point of view and that's to save your antiquated love loves you. Da da da da da da da da da da da da da da da da geluisterd naar David Murray, met onder andere de zangeres Eusé Vecht. Een album uit 1995, Integrated Love. David Murray speelt op zaterdagavond eh, op het North Sea Jazz samen met een eh, blues big band en onder andere Macy Gray. We gaan verder met, ehm, met het nummer van een, eh, een ja, relatief nieuwe zanger, Gregory Porter. Hij heeft inmiddels twee albums uitgebracht. we gaan een nummer van hem draaien dat heet Water. Water pouring down the sidewalks, cleaning windows roadside gutters Rusting chains and saving me Greening gardens, drowning ants Changing rhythms, bruising plans Graying vistas greening garden, drowning ants, changing rivers. Gregory Reporter met Water heeft u geluisterd naar Ahmed Jamal van zijn album Blue Moon, het nummer Woody on You. Dat is een nummer wat geschreven is door Dizzy Gillespie. Um, Reporter speelt op vrijdag op North Jazz en Ahmed Jamal eh, speelt op zaterdag. Overigens, ehm, misschien wel leuk om te vermelden voor diegenen die Ahmed Jamal niet kennen. Hij is 82 jaar speelt nog eh, alsof hij, eh, ja, alsof hij eh, in, zijn, in zijn jeugd zit qua piano. Het is een meester die al decennia lang fantastische muziek maakt. We gaan verder met een, met een live nummer. het live is ik op een festival heel erg op zijn plaats. En ik heb geprobeerd een aantal live nummers in deze uitzending te verwerken. En het nummer wat we gaan draaien is van het James Carter Organ Trio. Ehm, het heet Walk the Dog. Het is opgenomen in Madison Square Garden, New York eh, in 2010. geluisterd naar James Organ Trio met Walk the Dog. En op de achtergrond, als je goed luisterde, het verkeer van New York. We gaan verder met een, eh, met een Nederlandse artiest. Ehm, en ja, wat sluit beter aan op het geweld van James Carter dan Benjamin Herman. Ehm, overigens nog één dingetje over James Carter. Hij treedt op op, ehm, op vrijdag op North Jazz. En hij speelt daar onder andere samen met Gregory Porter, die ik net draaide met het nummer Water. Wordt volgens mij ook een prachtig optreden. Zoals gezegd, we gaan verder met Benjamin Herman. Ehm, een nummer van zijn album uit 2010, Blue Sky Bond. Het nummer heet Durban Poison. Shaking and booty, I'm thinking about you, yeah. Shaking and booty, I'm thinking about you. Shaking and booty, I'm thinking about you, baby. Shaking and booty, I'm thinking about you. I'm, I'm thinking about you, yeah. I'm thinking about you, oh. Shaking and booty. eerste nummer van deze set draaiden we van Benjamin Herman. Ehm, Benjamin speelt eh, op zondag op Sea Jazz Festival. En het tweede nummer wat u heeft gehoord is van Trombone Shorty en Orleans Avenue. Zij spelen op vrijdag. Ehm, ik heb ze vorig jaar zelf gezien op Sea Jazz. En ook een fantastische artiest. Eh, hij is pas 23 jaar. En als je ziet hoe hij al het podium bespeelt met zijn trombone. Dan, eh, nou, dan kan het niet anders dan dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Eh, het volgende nummer wat we gaan draaien is eh, van eh, George Benson en de McCoy, Tyner trio. Het heet Roundabout Midnight. het is opgenomen in, in München live. En ze spelen op North Jazz gescheiden. George Benson speelt op zaterdag en McCoy Tyner trio speelt op vrijdag samen met het Ravi Coltrane. geluisterd naar George Benson en het McCoy Tyner Trio. Het nummer heet eh, Roundabout Midnight. Het is live opgenomen in München. Um, het McCoy Tyner Trio speelt samen met Ravi Coltrane op het North Sea Jazz eh, op vrijdag. Ravi Coltrane is inderdaad de zoon van John Coltrane. Hij heeft eh, niet geteerd op zijn, de roem van zijn vader, maar is een hele eigen carrière gaan opbouwen... En eh, om te laten horen hoe goed hij is, heb ik ook een live nummer van hem meegenomen. Het nummer is opgenomen in Parijs eh, in 2011. Het heet eh, The Message. En daar gaat u nu naar luisteren. What's up, Paris? <laughs> Good to see you here. Thanks for coming out. I know it's a little hot. It's a little hot. A little hot. A little hot. A little hot. Uh, we haven't been here in Paris in a long time. We're really thrilled to be here tonight. We're happy you're here. You see, this is Luis Perdomo on piano. We have Mr. Hans Blavishnik on bass. EJ Strickland on the drum. We started off with an original piece called Prelude. We're going to continue with another original called The Message. luistert naar Ravi Coltrane. En met hem gaan we het eh, eerste uur uit van ZFJS, eh, geheel gewijd aan het Noordzee Jazz.